Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Als het aan het CBR ligt, moeten kandidaten voortaan van een tweede rijschool groen licht krijgen om af te mogen rijden, schrijft de Telegraaf. Het moet voorkomen dat slecht voorbereide leerlingen opgaan voor hun rijexamen. Wie les heeft bij rijschool A en klaar is om af te rijden, moet dan een les nemen bij een andere rijschool. Als die ook akkoord is, kan het examen worden aangevraagd. Volgens het CBR worden jaarlijks een paar duizend rijexamens voortijdig afgebroken... omdat er levensgevaarlijk wordt gereden. Met de nieuwe maatregel zou het slagingspercentage omhoog gaan... en daalt de wachttijd voor het rijexamen. Er loopt al een pilot. In de laatste week van december overleden in Nederland naar schatting circa 3500 mensen. Dat zijn er minder dan in de voorgaande weken. Vooral door een daling van de sterfte onder 80-plussers was er net geen sprake van oversterfte, blijkt uit cijfers van het CBS. Van oversterfte is sprake als er meer mensen overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. In de rest van december was dat wel het geval. Er overleden in de andere weken bijna 900 mensen meer per week dan verwacht. Het is nog niet bekend waaraan zij zijn overleden. Bij vorige coronagolven werd de oversterfte grotendeels verklaard door corona. In Groningen is geschokt gereageerd op de aankondiging uit Den Haag... dat de gaswinning dit jaar mogelijk wordt verdubbeld. Dat komt onder meer door extra vragen uit Duitsland. De Groningse gedeputeerde Van Dekken noemt verdubbeling onaanvaardbaar... en spreekt van een klap in het gezicht van de Groningers... Actiegroep Groninger Bodembeweging zegt dat lichtzinnig wordt omgegaan met de veiligheid van de Groningers. Het weer overdag wisselend bewolkt en landinwaarts buien, lokaal met onweer of hagel, voor de graad of 6. In de avond langs de zuidgrens kans op wat sneeuw.